zeeman vond in de golven een graf. Nooit zou hij vader terugzien, waar hij zo heel veel om gaf. Treurend om vaders heen gaan, loopt op de vier kleine Jan. Met in zijn hand een bos twijgen, werpt ze in zee en zee. listening. op tot een man. Hij wordt de steun van zijn moeder. Helpt daar zoveel hij maar kan. Toen hij voor het eerst kreeg zijn geld, kocht hij vol trots en plezier. Zi. Lumea